Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Duitsland en Frankrijk zijn bij het asielzoekers over te nemen van Italië. Dat melden bronnen in Brussel. Door het overnemen van enkele honderden migranten... willen Berlijn en Parijs vooral laten zien dat Italië er niet alleen voor staat. Eurocommissaris Timmermans riep vanmiddag andere EU-landen op om Italië te helpen. Het COA gaat morgen in gesprek met burgemeester Bruls van Nijmegen... over de opvang van asielzoekers die overlast veroorzaken... Volgens Bruls worden deze criminele asielzoekers rondgepompt van het ene AZC naar het andere. Volgens het COA is daar geen sprake van. Een groep van zo'n 20 asielzoekers veroorzaakte Nijmegen sinds april veel overlast. Het toezicht op de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen blijft voorlopig een taak van de gemeente. Minister Plasterk stelt de privatisering uit. Vandaag bleek dat de Eerste Kamer nog veel bezwaren had tegen het wetsvoorstel. Ook de grote steden vrezen voor de kwaliteit van de bouw als het toezicht door een private partij wordt gedaan. Peter Sagan is uit de Tour de France gezet. De jury bestraft hem daarmee voor de elleboogstoot die hij vanmiddag in de sprint uitdeelde. Mark Cavendish belandde daardoor in de hekken en kwam ten val. Aanvankelijk leek Sagan alleen een tijdstraf van 30 seconden te krijgen, maar na overleg heeft de jury de wereldkampioen alsnog uit de Tour gehaald. En op Wimbledon zijn alle Nederlanders in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. Na Kiki Bertens en Richel Hogenkamp verloor ook Robin Haase zijn eerste partij. Hij verloor in vier sets van de 19-jarige Amerikaanse debutant Francis Tiafoe. Het weer vannacht in het noorden veel bewolking met kans op regen.